Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De voortvluchtige Bradley is opgepakt. Al dagen werd er naar hem gezocht. Hij wordt verdacht van een dodelijke schietpartij in Rotterdam... en een steekpartij in Zutphen. De politie ontving honderden tips. Vooral de afgelopen 24 uur kwamen er veel binnen. En daardoor kon Bradley vanmorgen worden opgepakt. Hij zat in een hotel in Amsterdam. De problemen in de kinderopvang lijken nog groter te worden. In de opvang is nu al een te groot tekort aan personeel. En in een half jaar tijd zijn 14.000 medewerkers overgestapt naar een andere baan. De meeste werken nu op basisscholen met meer salaris en kans om door te groeien. In een woonwijk in Breda is gisteravond een molotovcocktail naar een huis gegooid. Uit onderzoek van de politie blijkt dat iemand op een scooter aankwam rijden en het ding gooide. Er is niemand gewond geraakt, ook is er nog niemand opgepakt. In Mexico maken ze zich klaar voor een zware orkaan. Die kan nog uitgroeien tot eentje van de hoogste categorie... en is gevaarlijk, zegt het Amerikaanse orkaancentrum. Het gaat waarschijnlijk keihard regenen, waarna de boel kan overstromen. Voor de zekerheid zijn er honderden opvanglocaties geopend... en blijven scholen dicht. En weekend deze classic niet... maar voor een karaokeavond. Maar verder klinkt Celine Dion hier niet heel veel door de speakers. Is in Nieuw-Zeeland wel anders. Daar is de zangeres onderdeel van een muziekbattle. Jonge mensen monteren een hoop megafoons op hun auto... en gaan op parkeerterreinen battelen tegen elkaar met muziek. Onder meer met My Heart Will Go On. Buurtbewoners worden er gek van. Ze willen dat de politie ingrijpt. En dan nog het weer in het noordoosten vanmorgen een zonnetje. Verder naar het zuiden meer bewolking. Later ook regen. Het is tussen de 11 en 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog een paar files. Op de A10, de ring van Amsterdam, de ring Zuid... heb je nog 10 minuten oponthoud bij knopen de Nieuwe Meer. Komt door een ongeluk op de A4. Daar zijn twee rijstroken dicht van Amsterdam naar Den Haag...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 Wie gelooft er nog in sprookjes? Wie gelooft er 106.9 ZFN inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. have Guitar George. He knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his thing.